Renate Kok met het NOS Journaal. Journalisten en hulpverleners hebben binnenkort toestemming nodig... van het ministerie van Justitie en Veiligheid... om te kunnen werken in een terreurgebied. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Een verblijf zonder toestemming in door terroristen gecontroleerde gebieden wordt dan strafbaar. De maatregel moet het makkelijker maken om Syriëgangers langer vast te houden... terwijl er ondertussen onderzoek loopt naar terroristische activiteiten. Journalistenorganisaties hebben principiële bezwaren. Zij zeggen dat de onpartijdigheid van de journalistiek wordt aangetast. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. De Italiaanse premier Conte heeft de steun gekregen van een meerderheid van de Senaat. Gisteren stemde de Kamer van Afgevaardigden al in met de nieuwe regeringscoalitie. Conte leidt een coalitie van de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging... en de sociaal-democratische PD, die tot voor kort politieke aardsvijanden waren. Ze werken nu samen om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Die zouden waarschijnlijk door de rechtse Lega worden gewonnen. Conte moet nu op korte termijn met een begroting komen... die aan de Europese regels voldoet. Belastingverhoging lijkt daarbij onvermijdelijk. Honderden Afrikaanse migranten die vastzitten in detentiekampen in Libië... worden overgebracht naar Rwanda. Dat hebben de Rwandese regering, de Afrikaanse Unie... en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR afgesproken. Er zitten zo'n 4700 mensen in Libië... onder erbarmelijke omstandigheden in kampen... waar voedsel en medicijnen tekorten zijn. De Rwandese regering is bereid om duizenden Afrikaanse vluchtelingen uit de rest van Libië op te nemen. Rijkswaterstaat heeft gisteren met drones een verkeerstelling gedaan bij knooppunt Zaandam. De onbemande luchtvaarttuigjes brachten boven de A7 en de A8 de verkeersdrukte in beeld. Het verkeer tellen met drones is nieuw voor Rijkswaterstaat. Het was een proef en die kan nog worden uitgebreid. Het weer is vannacht droog en tussen de 6 en 11 graden. Morgen gaat de bewolking toenemen. Later op de dag gaat het dan regenen.